is de Jong met het NOS-journaal. Het ministerie in Suriname moet doorgaan met het vervolgen van president Boutersen in het decembermoordenproces. Surinaamse ochtendkrant De Ware Tijd schrijft dat het Hof van Justitie dat heeft bepaald. De krant beroept zich op zeer betrouwbare bronnen. Het decembermoordenproces met Bouterse als hoofdverdachte werd na de aanname van de omstreden amnestiewet in 2012 opgeschort. Door storingen van bijvoorbeeld seinen en wissels zijn vorig jaar bijna de helft meer treinen uitgevallen dan in 2013. Blijkt uit cijfers die de NS heeft verstrekt aan de website treinreiziger.nl. In totaal gaat het om bijna 33.000 treinen. Volgens de NS heeft dat te maken met de strenge veiligheidsregels. Zo kunnen storingen soms pas s'nachts worden verholpen, waardoor er tientallen treinen kunnen uitvallen. Op de eerste dag van de klimaattop in Parijs is België uitgeroepen tot fossiel van de dag. Die onderscheiding wordt iedere dag van de top uitgereikt door het Climate Action Network. Aan een land dat de onderhandelingen in de weg staat. België is uitgekozen omdat het als een van de weinige Europese landen achterloopt bij het terugdringen van de CO2-uitstoot. Burkina Faso heeft een nieuwe president. Het is Marc Cabore. Hij kreeg ruim 53 van de stemmen. Zijn naaste concurrent Diabre haalde nog geen 30% en heeft zijn nederlaag inmiddels erkend. In september greep het leger de macht nog in Burkina Faso, maar ze vertrokken onder druk van felle protesten. President Poetin heeft gezegd dat Turkije vorige week de Russische straaljager heeft neergeschoten om de olieleveringen door IS te beschermen. Al eerder beschuldigden de Russen Turkije ervan IS te helpen door olie van de terroristen te kopen. Turkse president Erdogan spreekt van laster. Het weer, geleidelijk overal regen, maar in het noorden nog even wat droger. De wind draait naar het zuidwesten en wordt matig tot krachtig. Vanmiddag vanuit het zuidwesten droog. Het wordt 8 tot 13 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate.